uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Wil tienduizenden asielzoekers het land uitzetten. De Zweedse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat van 60.000 asielzoekers de aanvraag is afgewezen. Dat aantal kan nog oplopen tot 80.000. De regering heeft de immigratiedienst en de politie gevraagd de uitzetting voor te bereiden. Dat zal met chartervliegtuigen gebeuren en duurt waarschijnlijk jaren. Vorig jaar vroegen 163.000 mensen asiel aan in Zweden. Dat was vergeleken met andere Europese landen relatief gezien het hoogste aantal. President Bashir van Soudaan heeft opdracht gegeven om de grens met Zuid-Soedan te openen. Het is voor het eerst sinds de afscheiding van het zuiden in 2011 dat de grens open gaat. De landen zijn het nog oneens over waar die precies loopt. Zo claimen beide regeringen gebieden waar veel olie in de grond zit. De spanningen tussen Soedan en Zuid-Soedan namen vorige week af... toen bekend werd dat het zuiden voortaan minder hoeft te betalen... voor de transport van olie door pijpleidingen in het noorden. De twee grootste pensioenfondsen moeten volgend jaar mogelijk de pensioenen verlagen. ABP en Zorg en Welzijn waarschuwen daarvoor bij de presentatie van hun kwartaalcijfers. De fondsen maken te weinig rendement op hun beleggingen. Tegelijkertijd moeten pensioenfondsen meer geld in kas hebben vanwege de lagere rente. Aan het einde van het jaar moet blijken of de pensioenen bij ABP en Zorg en Welzijn volgend jaar echt omlaag moeten. Nederland kan niet alle teruggekeerde jihadstrijders preventief opsluiten. Minister van de Steur zegt dat het preventief opsluiten in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De minister reageerde op een plan van het CDA dat wil dat iedere jihadganger in detentie wordt gezet. Voor het plan is geen Kamermeerderheid. Het weer vanuit het westen droger en opklaringen. Het koelt dan af tot 4 graden. Morgen eerst nog bewolking in het zuiden en oosten. En daarna overal vrij zonnig met temperaturen rond de 8 graden.